Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Turkije gaat Nederland voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens slepen... vanwege de manier waarop Nederland dit weekend twee Turkse ministers behandelde. Dat zei president Erdogan na afloop van een kabinetsbijeenkomst... over strafmaatregelen tegen Nederland. Minister Koenders zei dat hij de zaak met vertrouwen tegemoet ziet... als de klacht al wordt behandeld door de rechter. Hij wijst erop dat Turkije bijna bovenaan de ranglijst staat... als het gaat om veroordelingen door het Mensenrechtenhof. Erdogan zei verder dat Turkije alle mogelijke diplomatieke sancties zal nemen. Over economische sancties zei hij niets. VVD-lijsttrekker Rutte en PVV-leider Wilders hebben elkaar in het een vandaag debat hard aangevallen. Vanwege de diplomatieke rel met Turkije vindt Wilders dat de Turkse ambassadeur Nederland uit moet worden gezet. Rutte zei daarop dat er een verschil is tussen vanaf de bank twitteren en het land besturen. De twee botsten ook over de zorg en migratie. Verder zei Wilders dat hij niet gelooft dat Rutte na 15 maart nog steeds niet met hem wil regeren. Hij zei dat dat een belediging zou zijn voor de kiezer. Rutte herhaalde dat hij nooit met de PVV gaat regeren. Oekraïne en Rusland liggen opnieuw met elkaar in de clinch over het Eurovisie Songfestival. Oekraïne doet onderzoek naar de Russische deelnemster. Julia Samoilova. trad in 2015 op de geannexeerde Krim op. De geheime dienst wil weten of zij vanuit Rusland naar de Krim is gereisd. Als dat zo is, dan is ze volgens Oekraïne in overtreding en dreigt er een inreisverbod. dan zou ze in mei dus niet mogen meedoen aan het festival. Vorig jaar was er ook al gedoe tussen de twee landen over het winnende lied van de Oekraïense winnares. Dat ging over de deportatie van haar volk, de Tataren, door de Sovjets in 1944. Het weer, langzaam meer bewolking met lokaal kans op nevel en mist. Het koelt vannacht af naar 2 tot 4 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en in de zon is het 13 tot 16 graden.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 Tijd 21 uur en 3 minuten. Dus tijd voor CFM Cinema. Samenstelling en presentatie Alco B. Ja, dit programma gaat met name over filmmuziek, soundtracks. En het eerste uur komen in ieder geval aan bod... I Love You, Beth Morris, Legally Blonde... een nieuwe film American Honey... En chanten. Kortom, heel veel moois. Op deze frisse, koele, ik zou bijna zeggen, bijna voorjaarsavond. Ja, temperatuur viel toch een beetje tegen onderweg hier naartoe. Ik denk dat het 3,5 eh, graden was en hier en daar mist flart. Dus eh, nou, het leek voorjaar, maar het was wel vrij fris vandaag. Maar goed, daarom niet getreurd. Maar laten we gauw beginnen met eh, de muziek. Die staat centraal in dit programma. En we hebben een nieuwe hit van de maand. Dat is deze, Love is Pain, Once Upon a Time in America. Wordt gezongen door eh, Sarah Jane Morris. Love is pain And it comes very fast slowly it leaves you again leaves you lost. Oh, and walking out there in the rain, love is pain. Love is pain. Love is beauty, yes, love is ballet. Love is pain. Love is pain. Oh, it comes from the place that will hurt you again and again. Oh, today I keep hearing all of the words that I wanted to say yesterday. All these feelings that won't go away. What can I say? That today, oh, my heart's a crushed flower that falls on the ground where you lay. Today at your feet. so painfully close to me. Time overlaps, and love just disappears. Lost in these shadows over me. and it comes very fast, and slowly it leaves you again. It leaves you lost. Oh, and walking out there in the rain, the love is pain. Love is pain. Love is beauty, as love is their lane. The love is pain. love is pain. And it comes from the place that will hurt you again and again. Ja, petje af voor Sarah Jane Morris. Love is Pain, prachtig gezongen, komt van haar cd Cello Songs. En eh, kwam ook uit, is een filmmuziek gecomponeerd door Ennio Morricone. Maar fantastisch gezongen door deze dame. En dit is de hit van de maand eh, januari. Kom ik bij de eerste film. En dat is I Love You, Philip Morris. Een film die al geweest is, dus je kan hem niet meer zien. Maar er zit aardige muziek in. Onder andere deze bekende rampentamper. dance the wrist And in her mouth an amethyst And in her eyes a sapphires blue And you need her and she needs you And you need her and she needs you And you need her and she needs you Ja, de naam Philip Morris, dat gaat niet over een bekende sigarettenmerk natuurlijk. Het gaat over een persoon. Maar goed, ik zeg niet zoveel meer over die film. De film is voorbij. Er zit wel aardig muziek in. Onder andere Nina Simone met de Golden Gate Quartet. To Love Somebody. Maar die deze natuurlijk. Dit is ZFM. Een film die vanavond eh, eh, draait voor de zoveelste keer, zou ik bijna zeggen. Legally Blonde. Er zit aardige muziek in. En ja, die draaien we natuurlijk wat uit. Eens even kijken wat ik had klaargezet uit Legally Blonde. Oh, deze is wel aardig. Lisa Loop. Eh, misschien herinner je je Nana Mouskouri. Die had altijd zo'n enorme bril op haar neus staan. Nou, deze dame heeft ook een aardig zwart brilje op haar neus staan. Lisa Loep. TV tv zet dan eh, kan je Legally Blond op dit moment bewonderen. Op net 5 draait hij een film met Race Witherspoon in de hoofdrol. Ik zeg verder niet veel van. Romantisch film, hou je van romantiek? Dan moet je kijken natuurlijk. Maar er zit wel muziek in van onder andere Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Ja, beste mensen, hier ging iets fout. Zet gewoon een ander op. Ja, sorry, ik was net even koffie aan, dus dat zie je net als iets fout gaat. Maar goed, we zijn er weer. tell me Was uit eh, Legally Blond. En daar ging iets fout, maar goed, we hebben het weer eh, recht kunnen zetten. En we gaan rustig door met het eh, draaien van filmmuziek. Want daar gaat het om tenslotte. Eens even kijken wat we dan op de rol hebben staan. Oh ja, een nieuwe film. American Honey. Film die net van de week is uitgekomen. American Honey. Ik zal er zoiets over vertellen. Eens even kijken waar ik hem heb staan. Oh ja, deze. Beginning of every, anything. is een film van uh, eh, Andrea Arnold... met in de hoofdrollen Sasha Lane en Shia LaBeouf. De 18-jarige star ontvlucht haar dysfunctionele gezin... door zich aan te sluiten bij een groepje jongvolwassenen handelsreizigers... die feestend van motel naar motel trekt. Onderweg wordt ze verliefd op de onvoorstelbare Jake... die zo goed als letterlijk de hielen likt van de berekenende groepsleidster... Een rauw, realistisch roadmovie over liefde, natuur, sociale orde... en het vinden van een eigen wereld, eigen weg. Vitaal opgeremd en chockvol opzwepende muziek. Regie Andrea Arnold. Ja, is deze week in de bioscoop gaan draaien.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 Ik doe deze nog. American Honey. En dat is aardige muziek. Een eh, film die momenteel in de grote theaters eh, vertoond wordt. En dan kijk ik even wat we hier in Circus Zandvoort op de rol hebben staan eh, deze week nog. Ik zie staan op woensdagmiddag half twee de Lego Batman film. De muziek hebben we al een keer gedraaid. Ik zie staan, even kijken, Fifty Shades of Darker. Dinsdagavond, 8 uur. Hebben we ook al een keer muziek uitgedraaid. Ik zie verder staan de filmclub Simon van Kolm. Eh, de student, eh, Russische scholier die zijn omgeving tot wanhoop drijft. Ieder, eh, de filmclub Simon van Kolm is woensdagavond om half acht. En binnenkort vanaf 16 maart de film Jackie te zien. Nou, dan schakelen wij over naar de film Enchanted. Ellen Menken. True Love Kiss. When you meet the someone who is meant for you, before two can become one, there's something you must do. Do you pull each other's tails? Do you feed each other's seeds? No, there is something sweeter everybody needs. I've been dreaming of a true love's kiss and a prince I'm hoping. muziek uit een Disney-film, dat had je al herkend natuurlijk. Enchant, dat is de film die donderdag 16 maart eh, op de buis te zien is. Op net 5. met in de hoofdrollen Amy Adams, Susan Sarandon, Patrick Dempsey. Een typische Disney-tekenfilm. De mooie prinses Giselle wordt door de hekserige koningin in een magische put gegooid en verdwijnt. Dan blijkt die put een poort naar een andere dimensie te zijn, namelijk het hedendaagse New York. En wordt de film een live-action. Giselle dwaalt verloren rond tot ze de leuke advocaat Robert ontmoet. Maar ook de andere sprookjesfiguren eh, zijn erg leuk in deze film. Mooie rol voor Susan Sarandon als slechte koningin. Ja, omdat het zo'n leuke film is, draag ik er nog een paar uit. Happy Working Song. up, so to speak, in pitching. Cleaning crud up in the kitchen as we sing along. To reel a cheery tune in the tub as we scrub a stubborn mildew stain. Pluck a hairball from the shower drain to the gay refrain of a happy working song. We'll keep singing without fail, otherwise we'd spoil it. Hosing down the garbage pail and scrubbing up the toilet how we all enjoy letting loose with a little la da dum dum dum. While we're emptying the vacuum be working tune to hum while you're sponging up the soapy scum. We adore each filthy chore that we determine. So, friends, even though you're vermin, we're a happy working throng. Singing as we fetch the detergent box for the smelly shirts and the stinky socks. Sing along. If you cannot sing, then hum along as we're finishing our. Wasn't this fun? Ja, het is wel de typische Disney sound. Er zitten ook eh, mooie instrumentale nummers in. dit is het nummer van eh, Alan Menkelis, componist Andalasia. Mooi nummer. soundtrack. Eh, tot slot Girls Go Shopping. Chant donderdag 16 maart van half negen tot tien over half elf op net vijf te bewonderen. Mooie muziek, aardige film. Eh, eens even kijken welke film we dan doen. Oh ja, dat doen we Planet Terror. Daar heb ik vorige keer ook wat uitgedraaid. Maar het is wel aardige soundtrack, dus eh, vandaar dat ik er nog wat uit doe. Onder andere deze. in deze horror thriller Planet Terror... aanstaande vrijdag 17 maart om half elf. Ja, het valt mij op dat heel veel films een aantal keren gedraaid worden... op de commerciële zenders, maar dat heeft ook zijn voordelen. Heb je hem gemist, dan kan je hem alsnog bekijken. Planet Terror is een B-movie en dus er zit een uh, eh, speciaal effect in. Een, ja, typisch film. Eh, regie Robert Rodriguez. En daar zit ook dit nummer in. The Grindhouse Blues. Grindhouse, Grindhouse Blues. Deze ook wel mooi. Komt uit dezelfde film. Even kijken waar ik hem heb staan. Planet Terror aanstaande vrijdag 17 maart. Het is een film met zombies. De actie gaat als altijd gepaard met extreme slapstick, geweld... malle one-liners en vernuftige wapens. Zo speelt McGowan een stripper met een machinegeweer als beenprothese. Planet Terror. We gaan eruit met de B-Movie Orchestra. I Want It All. Tot aan de klok van 10 uur. Marcella, sai che cosa ho sognato? Che l'annullamento tu l'hai già avuto e non me lo vuoi dire. <laughs> che strani sogni, eh? Ja, na de klok van tien zijn we weer terug met films. Onder andere Blue Jasmine, Moonrise Kingdom. The Get Out, nieuwe film. The United Kingdom, ook nieuwe film. Uit film Twins, Serendipity. En The 13 Failed. Ik zou zeggen, luister ook twee uur. Uh, jazz, beetje klassiek mooie romantische muziek. Indrikkend muziekje van de B-Movie Orchestra. Een beetje een oorwurm. Tijd voor een kopje koffie.